President Obama overweegt de nationale strategische oliereserves aan te spreken om de stijging van de olieprijs tegen te gaan. De oliereserves zijn bedoeld voor uitzonderlijke noodsituaties. Zo'n situatie zou er nu kunnen zijn omdat de stijgende olieprijs het economisch herstel in gevaar brengt.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 Ze drongen gisteren met tanks de oostelijke stad Misrata binnen, maar werden verdreven. In Misrata zouden tientallen doden zijn gevallen. Het Italiaanse eiland Lampedusa wordt opnieuw geconfronteerd met een vluchtelingenstroom uit Tunesië. Vannacht werden al 150 mensen uit zee opgepikt en op zee zijn verscheidene boten met vluchtelingen onderweg. Na de Tunesische revolutie in januari maakten duizenden Tunesiërs de oversteek. Italië vroeg andere Europese landen om hulp bij de opvang. De directeur van Zorggroep Rotterdam erkent dat zijn personeel weinig persoonlijke aandacht heeft voor dementerende bejaarden. Dat beeld kwam naar voren in een boek van undercoverjournalist Ivo van Voerden, die twee maanden bij de Zorggroep Rotterdam werkte. Volgens Van Woerden worden bejaarden grote delen van de dag in bed gehouden en vaak lange tijd niet verschoond. De directeur zei voor NOS Radio dat de samenleving niet veel wil betalen voor ouderenzorg. PVV-leider Wilders heeft op Twitter het privébezoek van de koningin aan de sultan van Oman erg dom genoemd. Volgens hem is de sultan een abject dictator. SP-Kamerlid Van Bommel schreef op Twitter dat hij het met Wilders eens is. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima dineren morgenavond.